uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De voormalige Russische vicepremier Arkadi Dvorkovits heeft de oorlog in Oekraïne afgekeurd. Dat deed hij in een interview met een Amerikaans tijdschrift. Oorlogen zijn het ergste wat je kan overkomen in het leven, ook deze oorlog, zei hij. Dvorkovits is een van de weinige prominente Russen die in het openbaar kritisch is op de oorlog... In Rusland is het verboden om de woorden oorlog en invasie te gebruiken. En critici die volgens het Kremlin valse informatie verspreiden... riskeren een gevangenisstraf tot 15 jaar. In de Oekraïense hoofdstad Kiev staat een flatgebouw in brand... nadat vanochtend vroeg meerdere explosies werden gehoord in de stad. Dat meldt het Oekraïnse persbureau Oekrinform. Verdere informatie over de brand en of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. De explosies waren volgens het persbureau in verschillende wijken in Kiev. De oorlog in Oekraïne bedreigt de wereldwijde voedselvoorziening... en vormt een gevaar voor de armste landen in de wereld. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Meer dan 40 armere landen, voornamelijk in Afrika... importeren zeker een derde van hun tarwe uit Oekraïne en Rusland. Sommige landen zelfs meer dan de helft... zoals Egypte, Soudaan, Somalië en Jemen. Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van de wereld genoemd. Ook Belgen kunnen de komende maanden een compensatie verwachten voor de gestegen energie- en brandstofprijzen. De regering in Brussel verlaagt vanaf april de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent. Mensen die nog stookolie gebruiken krijgen een cheque van 200 euro. Net als in Nederland wordt de accijns op benzine en diesel verlaagd. Er gaat 17,5 cent per liter vanaf. En dat kan volgens Belgische media 10 euro schelen op een volle tank. Het weer in het noorden en zuidoosten kan vanochtend wat regen vallen. Verder droog en vooral in de middag veel zon.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 when I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my heart, you're the answer. tonight just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the one. that I love.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 nadat vanochtend vroeg meerdere explosies waren gehoord in de stad. Dat meldt het Oekraïnse persbureau Ukrinform. Ook Belgen krijgen de komende maanden een compensatie... voor de gestegen elektriciteits- en brandstofprijzen... Vanaf april wordt de btw op gas en elektriciteit verlaagd van 21 naar 6 procent.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 One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't us, it's us right now.